Clemens Peters met het NOS Journaal. De Zimbabweanse de uitslag wordt aangevochten door oppositieleider Chamisa, die spreekt van fraude. De afgelopen dagen was het onrustig in de Zimbabweanse hoofdstad Harare. Bij botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten vielen zes doden. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft de politieke leiders en inwoners van Zimbabwe opgeroepen de verkiezingsuitslagen te respecteren. Het aantal vervuilde zwemwaterplekken is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de provincies. Volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen leiden de langdurige hitte en droogte dit jaar ertoe dat er veel vervuiling is, bijvoorbeeld door blauwalg. Heineken koopt voor 2,7 miljard euro een belang van 40% in de grootste bierbrouwer van China. Alle brouwerijen die Heineken in China heeft worden nu ondergebracht bij dat Chinese merk CR Bier. China is de grootste biermarkt ter wereld en door samen te werken met de Chinezen hoopt Heineken in dat land ook te kunnen groeien. In Rotterdam zijn plannen voor een rookverbod in een complete buurt. Het gaat om het gebied rond het Erasmus MC en twee scholen, schrijft het AD. Die hebben last van rondslingerende peuken en ze vinden het ook beter voor de gezondheid van de tienduizenden mensen die er dagelijks lopen. FC Emmen is hard op zoek naar vrijwilligers om het stadion van de club klaar te maken voor de eredivisie. In het stadion passen zo'n 9000 supporters en om die allemaal van eten en drinken te voorzien heeft de supportersvereniging vrijwilligers nodig. En verder heeft FC Emmen de toegangspoorten en de geluidsinstallatie vernieuwd en hekken geplaatst om te voldoen aan de eisen van de KNVB. De Emmenaren promoveerden in mei naar de Eredivisie. Op 12 augustus spelen ze hun eerste wedstrijd uit tegen ADO Den Haag.